gevraagd om een avond een programma. Ja. Nou, dan neem ik nog een paar bands uit het collectief en dat komt goed. En dat doen we samen met uh, Traversus, eh, Gin, oh, Ginny en uh, um, Slumber de eerste die, die ken ik zeker. Traversus heb ik ook wel contact mee gehad. leuk man. Helemaal goed. En ehm, nou ja, tot slot wordt er inmiddels alweer hard gewerkt aan een opvolger voor We Are Solitude. Ja. Ja? Ja, nou ja, we, hebben, we merken nu, we hebben de meeste eh, te gekke eh, dingen er wel een beetje meer uitgehaald. Er blijft lekker showtjes spelen. Er komen nog wat mooie showtjes aan. Maar ja, het knagen om verder te schrijven begint... Mhm. Eh, nu wel weer te komen. Weer te komen. En we zitten... We hebben nog niks concreet in de, in de, in de voetstukken staan. Maar de ambitie is om naar een, een, een conceptalbum te kijken. met oh. een mooie verhaallijn erin. Alright. Ik ben heel erg benieuwd. En hoe is uh, We Are Solitude tot op heden ontvangen? Positief? Ja, ja, we hebben best wel veel, veel mooie recensies mogen ontvangen en, en, en, en andere interviews ook mogen doen. En eh, binnen de, de, de post, toch metal community is uh-huh. hier is hier wordt hij goed onthaald. Eh, zelfs de, de, de <laughs> beste criticus, eh, vinden er toch best wel wat gaaf aan. En we merken het ook van de mensen die naar de shows komen, dat ze het een heel sterk mooi geheel vinden. -huh. Ah, de mooie storytelling plaatsvindt. Dus, eh, Kijk, te gek. Eh, jullie eh, brengen de boodschap goed over in ieder geval. Ja, ja, ja, blijkbaar. Top om te horen. Nou, dat was het eigenlijk weer. Dankjewel voor je tijd en voor dit interview, man. Ik wens jij natuurlijk heel veel succes. En je bent maat uiteraard met in Kabala En ik blijf jullie uiteraard met Play It Loud op de voet volgen. Nou, super bedankt Marcel. Ja, heel erg bedankt voor jouw tijd. En, ja, tuurlijk. voordat ik hier mocht zijn. Ja, onwijs leuk om je te hebben, man. En we ja. hadden contact. Ja. Ik wens je nog een eh, goede ja, thuis... Eh, eh, ben je inmiddels al thuis? Of bijna? Nee, ik ben bijna. Bijna thuis. Nou, dan wens ik je nog een hele fijne avond en een goede nacht voor zo direct toe. En tot, tot gauw hopelijk. Cool. Alright. Dankjewel. je Dankjewel. Hoi hoi. <laughs> En voor deze special er zo direct weer op zit... heb ik er nog eentje voor jullie, traditioneel afkomstig van mijn sorry. <laughs> Van een Nederlandse black metal act. Vorige maand draaide ik ze nog met dezezelfde single... tijdens mijn Dutch Fury, My Special. Maar ook vanavond mag deze band niet ontbreken... want deze melodische black metal band uit de stad Groningen... is sinds hun oprichting tijdens de pandemie in 2021... alles behalve onproductief. Het duo Jorik Keizer en Robert Koning... komt namelijk elk jaar met een nieuw album op te proppen... met simpelweg de benummering als, titeling, als titel... Sorry, en de valging van de mensheid als belangrijkste inspiratie... voor de teksten van hun muziek. Ben je liefhebber eh, van hun muziek en Nederlandstalige melodische black metal... dan moet je zeker meer gaan verdiepen in het Groningse walg... die je tot slot vanavond hoort tijdens deze Dutch Fury Groningen special... die een beetje uitgelopen is, inmiddels al in het derde uur... met hun laatste single Adem van het Einde... afkomstig van hun nieuwe vijfde album. Ik wil iedereen bedanken voor hun bijdrage vanavond aan deze special... want zonder jullie heb ik dit niet kunnen maken. En natuurlijk de luisteraars thuis weer voor het intunen... en luisteren op welke manier dan ook. Volgende week ben ik er weer samen met Ben van Rodes... Black en Death Metal programma Underground...